Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israëlische media melden dat Israël en Hamas morgen beginnen met de eerste onderhandelingen over het plan van de Amerikaanse president Trump. Verschillende media melden dat Israël een delegatie samenstelt die vandaag al zou kunnen vertrekken naar de Egyptische stad Sharm el-Sheikh, waar de gesprekken zouden plaatsvinden. Hamas liet gisteravond weten dat de organisatie wil doorpraten over het plan. De terreurbeweging is bereid om alle Israëlische gijzelaars vrij te laten... maar heeft nog niets gezegd over Trumps eis van een volledige ontwapening. In de Zuid-Franse stad Nice zijn twee mensen doodgeschoten op straat. Vijf mensen raakten gewond. Waarschijnlijk heeft het geweld te maken met drugshandel. Er werd met automatische wapens geschoten. Het geweld was in een wijk waar al langere tijd spanningen zijn. De burgemeester heeft de nationale overheid om versterking gevraagd... De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarop besloten vandaag militairen naar Nice te sturen. Op de Belgische grens in de buurt van Breda is een dode fietser gevonden. De man lag op een parallelweg van de A16. Volgens de politie is hij vermoedelijk aangereden en lag hier mogelijk al enige tijd. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer op Belgisch grondgebied lag... maar de aanrijding zou ook aan de Nederlandse kant van de grens kunnen zijn gebeurd. Daarom doen agenten uit beide landen onderzoek de storm Amy leidt op verschillende plekken in het land tot overlast... maar grote incidenten zijn tot nu toe uitgebleven. Bomen waaiden om en kwamen soms op de weg of op auto's terecht. Een aantal veerdiensten naar de Waddeneilanden zijn vervallen... vanwege de combinatie van harde wind en extreem hoog water, ook morgen. Op Schiphol zijn tientallen vluchten geschrapt... en diverse evenementen zijn uit voorzorg afgelast. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg... maar vanmiddag komen er nieuwe stevige buien... met kans op zware windstoten en onweer. Het is een graad of 15. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af... en dan opnieuw 15 graden.